is van Kesteren met het NOS-journaal. Tijdens de VN-veiligheidsraad in New York hebben Rusland en Oekraïne fel naar elkaar uitgehaald om de vernietigde Kashovka-dam. De raad kwam gisteravond bijeen op verzoek van beide landen. Oekraïne noemt het een ecologische terreuraanslag. Rusland zegt dat Oekraïne de dam heeft opgeblazen om tijd te winnen voor het tegenoffensief. Door de vernietiging van de dam loopt ook water weg dat de kerncentrale van Zaporizhia moet koelen. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is er voorlopig nog geen gevaar. Bij een schietpartij in Richmond in de Amerikaanse staat Virginia zijn twee doden gevallen. Zeven anderen raakten gewond. Een man opende het vuur vlak na een diploma-uitreiking van een high school. Ooggetuigen hoorden zeker twintig schoten toen ze naar buiten liepen uit het theater... waar de ceremonie plaatsvond. De twee slachtoffers zijn mannen van 18 en 36. De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden. Hij zou een van de slachtoffers kennen. In de Verenigde Staten heeft republikein Chris Christie zich kandidaat gesteld... voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Christie is oud-gouverneur van de staat New Jersey... en deed in 2016 ook al een gooi naar het presidentschap. Toen trok hij zich snel terug na slechte resultaten bij de voorverkiezingen. Bij zijn bekendmaking opende hij de aanval op oud-president Trump, die ook weer kandidaat is. Hij beschuldigde Trump onder meer van gebrek aan leiderschap. En bij een drugscontrole in Middelburg is bij een bedrijf 430 kilo cocaïne gevonden. In de haven van Vlissingen vond de douane nog eens 500 kilo. De bedrijven waarbij de drugs werd gevonden had er niets mee te maken. Er is niemand aangehouden. De drugs heeft een waarde van 70 miljoen euro en is inmiddels vernietigd. Er zijn de laatste tijd veel drugsvangsten in Zeeland. Vorige week nog werd in de haven van Vlissingen een partij van 600 kilo cocaïne gevonden.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 this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but i am I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip to go someday Take me to New York, I'd love to see LA babe Let's go on subway Take me to your hood I've never been to Brooklyn And I'd like to see what's good Dressed in all your fancy clothes Sneakers looking fresh to death I'm loving no show toes Walking that walk, Talk that slick talk I'm liking this American boy American boy Take me on a trip I'd like to go someday York, I'd love to see I really want to come pick you you.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 De raad kwam gisteravond bijeen op verzoek van beide landen. Voorlopig blijft onduidelijk wie de dam heeft vernietigd. En bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Virginia zijn twee doden gevallen. Zeven anderen raakten gewond. Een man opende het vuur vlak na een diploma-uitreiking van een high school. Er is één verdachte opgepakt. En in de Verenigde Staten heeft republikein Chris Christie zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Christie is oud-gouverneur van de staat New Jersey en deed in 2016 ook al een gooi naar het presidentschap.